Voorspoedige Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Unie gaat Marokko subsidie geven om vluchtelingen op te nemen. Dat moet het aantal migranten naar Europa verminderen. Marokko en de EU werken al enige tijd aan een nieuw asielsysteem... dat volgend jaar van start gaat. Het meldt Nieuwsuur. In Marokko leven grote groepen migranten... voornamelijk uit Afrikaanse landen en Syrië. De meesten wachten op een kans om illegaal Europa binnen te komen. Inmiddels hebben al ruim 500 immigranten... een voorlopige verblijfsvergunning in Marokko gekregen. Mensenrechtenorganisaties vragen zich af of Marokko in staat is massaal vluchtelingen op te vangen. De zondag wordt steeds meer een gewone winkeldag. Door de week en op zaterdag loopt het aantal bezoekers van winkelgebieden terug, maar op zondag stijgt het. Sinds anderhalf jaar mogen gemeenten zelf bepalen of winkels op zondag opengaan. Tot dan mocht dat maximaal 12 zondagen per jaar. Alleen gemeenten met een toeristisch karakter mochten meer koopzondagen hebben. Sinds de bepaling is afgeschaft is het ook in veel middelgrote steden elke zondag koopzondag. In Zuid-Holland in Benthuizen is bij een amateurvoetbalwedstrijd een vechtpartij uitgebroken. Er ontstond ruzie toen een speler een rode kaart kreeg. De wedstrijd werd afgebroken, maar de ruzie ging verder in de kleedkamers. Daar brak de vechtpartij uit, waarbij ook toeschouwers betrokken waren. Er zijn 17 verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. In de Eredivisie heeft Ajax thuis gewonnen van FC Utrecht. In de Arena werd het 3-1. PSV heeft thuis van FC Twente gewonnen met 2-0. FC Groningen heeft op eigen veld met 1-1 gelijk gespeeld tegen Vitesse. Het weer, vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen. Ook kan de zuidwestenwind aantrekken tot krachtig of vrij krachtig.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 Voor een antwoord op mijn vragen, mijn twijfels, mijn gedachten. Wat had jij willen bereiken? Zal een kind straks op je lijken? any day. never afraid to let your love show. Won't you show me how? Wanna learn how to believe.